Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Als het aan het OM ligt, gaat de man die vorig jaar in Den Haag... een medewerkster van de Albert Heijn doodstak, 10 jaar de cel in. Jamel L. liep bijna een jaar geleden de supermarkt binnen... vlak na openingstijd, pakte een vleesmes uit die winkel... en stak de vrouw meerdere keren. Volgens experts had hij op dat moment een psychose... en was hij daardoor verminderd toerekeningsvatbaar. En naast de 10 jaar cel wilde het OM ook dat hij TBS krijgt. Over twee weken doet de rechter uitspraak. Veel huurders laten geld liggen doordat ze hun huurcontract niet laten checken door experts, zoals de huurcommissie. Slechts een half procent van alle nieuwe huurders deed dat vorig jaar. Ja, wie wel gelijk kreeg, kreeg gemiddeld een huurverlaging van 433 euro. Dat meldt onderzoeksplatform Pointer op basis van cijfers van de Woonbond. En die huurdersorganisatie kreeg via een meldpunt veel klachten binnen. We hebben ook meer dan 300 mensen die allemaal zeggen van eh, onze huur is veel te hoog. Dan praat je echt over 1400 euro voor 40 vierkante meter, 15 dat soort prijzen. Het kan nog gekker als je eh, de websites eh, erom gaat. Maar twee derde van die mensen zegt ook de kwaliteit is niet goed. Er is enkel glas of er is schimmel. Eh, we zitten te dicht op elkaar. Dus die mensen zitten echt in ongezonde, onprettige situaties. Ja, maar toch laten veel mensen dus een hoge huurprijs niet checken. En vaak doen ze dat omdat ze bang zijn voor gedoe met hun huisbaas. En heb je nou altijd al een nachtje willen slapen in een bed waar Cristiano Ronaldo in heeft gelegen? Nou, dat kan nu. Vorige week bleef hij een nachtje pitten in een hotel in Slovenië voor de wedstrijd tussen Portugal en Slovenië. Ja, en dat hotel probeert er nu van te profiteren door dat bed te veilen. Het Vijfsterrenhotel noemt het een unieke kans voor fans van Ronaldo. En mocht jij er nou bij horen, dan moet je wel minimaal 5000 euro aftikken voor die Ronaldo boxspring. Want dat is het beginbedrag van de veiling. Het weer dan nog, vooral in het noorden en het oosten, nog zware buien met kans op hagel en onweer. In de rest van het land wordt het steeds droger met ook kans op zon bij een graad of 14 vanmiddag. verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn nog een paar files over van de drukke ochtendspits. De A27 bijvoorbeeld, Almere richting Gorkum. Tussen Hilversum en De Beeld heb je een kwartier extra reistijd voor de boeg.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 Met nu de Muziek Boulevard. You know girl, it's crazy. So I always been wanting a girl like you. It's fine, love. can, can I get your number? Oh damn, the club by the club. Tell me how many times in your life when you get an opportunity like this tonight?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 In my book of lies, I was the editor and the author. I forged my signature, and I apologize for what I did to you. Cause what you did to me, I did to you. No, no, no, no, baby, no, no, no, no, don't 'Cause No, no, no, no, yeah, you, no, no, no, no, you got said I'm leaving Cause she can't take the pain It's hard to continue this love, it ain't the same Can't forget the things that I've done inside her brain Too many lies committed, too many games She feeling like a fool getting on the last train Trying to maintain but the feeling won't change I'm sorry for the things that I've done and what I became Caught up in living my life in the fast lane Blinded by lights, cameras, you know the frame I don't know the reason why I did these oh, things well, I had a emotions are drained. Cause a lie and a lie and a little lie lie. Now your emotions are drained. No, no, no, no, baby, no, no. Even though I love her and she all in my world I give her all my attention and diamonds and pearls She the one that make me feel on top of the world Still I'm lying to my girl, I do it I lie and I lie and I lie and then I lie Till there's no turning back I don't a place I know you wanna go.